I have always been screwed out. Won't you? je fijne dagen. you 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Zie Many nights we prayed with no proof one could hear. In our hearts a for song we barely understood.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 Dik de Hart met het NOS Journaal. Bij het internationale kinderporno-netwerk dat is opgerold zit één Nederlander. Het is een man van 37 uit Krommenie. Dat heeft het Europese justitienetwerk Eurojust bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. De man zou de beheerder zijn van een van de kinderporno-sites. Hij is vorige maand gearresteerd. Tot nu toe zijn wereldwijd 30 verdachten opgepakt. Volgens Eurojust zijn er ongeveer 70 slachtoffers. De jongste is een half jaar oud. De Tweede Kamer wil dat eurolanden die zich niet houden aan de afspraken over steun hard worden aangepakt. Die boodschap krijgt premier Rutte mee voor de Europese top van de komende dagen. Op die bijeenkomst is de steun aan de EU-landen een belangrijk onderwerp. De Kamer maakt zich zorgen over signalen dat landen die steun krijgen zich niet aan de voorwaarden houden. Rutte zei dat het al mogelijk is landen uit te sluiten van uitkeringen uit het steunfonds als ze zich niet aan de voorwaarden houden. Op een Australisch eiland zijn zeker 27 asielzoekers omgekomen nadat hun schip op de rotsen was stukgeslagen. De vluchtelingen waren van Indonesië op weg naar het Christmas Island. Er waren waarschijnlijk rond de 70 mensen aan boord. Er konden 42 mensen uit zee worden gehaald. Een paar asielzoekers worden nog vermist. De asielzoekers zijn waarschijnlijk Irakezen. In Iran zijn bij een aanslag zeker 38 mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat het gaat om een dubbele zelfmoordaanslag. Doelwit was een moskee in het zuidoosten van het land, vlak bij de grens met Pakistan. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. Op het strand van Terschelling is vannacht een lichaam aangespoeld. Mogelijk is het een van de twee vissers die sinds gisteren worden vermist. Gisterochtend sloeg voor de kust van Terschelling een visserschip om. Eén drenkeling werd gered. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis in Leeuwarden. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en droog. In het oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt, vlak aan zee rond 5 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en dan gaat het licht vriezen.